Twee uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Met de monstertruck in Haaksbergen is opgelopen na drie. Twee volwassenen en een jongen, laat de burgemeester weten in een verklaring. Van vijf gewonden is de situatie nog kritiek. De monstertruck reed afgelopen middag in op het publiek. Bij de stunt zijn niet de internationale richtlijnen gevolgd. De Amerikaans-Europese Monster Truck Association schrijft in een advies dat er nooit publiek mag staan op de plek waar de truck naartoe rijdt. En dat was in Haaksbergen wel het geval. In de vergunning die de gemeente had afgegeven staat alleen dat het publiek op een afstand van minimaal 10 meter achter dranghekken moest staan. De bestuurder van de monstertruck wordt verdacht van dood door schuld, heeft zijn advocaat tegen RTV Oost gezegd. Vandaag wordt duidelijk of hij in de cel moet blijven. 22 politieagenten in Mexico zijn gearresteerd nadat er zes doden waren gevallen bij studentenprotesten. Het geweld in de zuidelijke stad Iguala begon in de nacht van vrijdag op zaterdag. Toen protesterende studenten drie bussen wisten te bemachtigen. Bij verschillende schietpartijen tussen de politie en onbekende schutters kwamen drie studenten en drie omstanders om het leven, onder wie een minderjarige jongen. De ongewapende studenten voerden actie om meer geld voor hun universiteit. In Duitsland zijn zeker twee vluchtelingen mishandeld door beveiligers. Dat gebeurde in asielcentra in noord westfalen De verdachten zijn vier particuliere beveiligers. Op beelden die ze zelf hebben gemaakt is onder meer te zien hoe een asielzoeker vastgebonden op de grond ligt, terwijl een beveiliger met zijn voet op de nek van de man staat. Een andere asielzoeker moest in zijn eigen braaksel liggen. Het weer nog, vannacht blijft het droog en komt het af tot 12 graden. Overdag een mix van zon en wolken en met zo'n 22 graden zacht voor de tijd van het jaar.